En nog veel plezier met de rest van de programma's van Moedijk FM. Zo als het goed is, kunt u luisteren naar Koert de Keizer met het Keizerrijk. Tot volgende week. Bij u thuis, op het werk of in de auto.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 Die gaat weer mensen telefonisch lastigvallen. En ik heb natuurlijk ook nog een ontzettend kutte cumu voor je. Maar dat komt allemaal veel later. Ik heb ook nog fatsoenlijke muziek. Zoals uh, Ginger Ninja en Sunshine. to be a daddy, so I live to Spotify, Cash Machine, and this is the Kaiser Chiefs. Little Sharks. USA. Everybody's got surfing, USA. Yeah, everybody's got USA. The Beach Boys, omdat het kan. als je zin hebt om te reageren, dat kan hè. Kan je twitteren naar Keizerrijk, dat schrijf je met E I Z of J JZ.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 Um, Touch Go en Would You. En eh, over een paar minuten komt eh, Giel van Bok over eraan. Heeft weer enkele ongemakkelijke kwaaltjes waar hij vanaf moet. Eh, en die gaat weer mensen bellen met moeilijke geneeswijzen en shit. Dat je het weet alvast. Hè? En dit is Sef van de Leven. champagne. Soms, soms visvim, soms Gucci. Soms komt de garçon, soms Louis. Soms dansen, soms lichtjes, soms. Soms drankjes, soms flitsen, soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen, soms, soms high, stomdronken, soms, soms Tokio, soms Parijs, soms buur, soms met ijs, soms shows, soms aandacht, soms, soms weekend vanaf maandag, soms, soms allemaal chicks en soms helemaal niks. Dit is de leven en ik weet dat dit de leven is en ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag, soms balen, soms huilen, soms, soms liever niet naar buiten. Soms, soms bang zijn voor later, soms, soms mis ik mijn vader. Soms, soms crisis, soms verdriet, soms, soms eventjes niet. Soms, soms even een dip en soms helemaal niks. Soms gezeik, soms gehaat, soms, soms kijken, soms op straat, soms uitschelden, omkijken, soms weghouden, doorbijten, soms, soms flippen, doorslaan, soms, soms slikken, doorgaan, soms, soms een tand door een lip en soms helemaal niks. Dit is de leven en ik weet dat dit de leven is en ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan heerlijke dag En ik weet dat dit een leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan, yeah. elke dag als het morgen over is en er helemaal niks meer over is, dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd en dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven, ik leef de mijne. En mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL-treinen of snelle Concordes, waarschijnlijk. Nergens spijt van, alles was mooi. Ook de dalen en die andere alles gepakt, niks laten liggen De vijf van de leven heb ik leeg zitten vissen Ah, ik heb niks gemist, echt helemaal niks Dit is de leven, en ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan Elke dag, en ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Goedendag. MMS Nederland is telefonisch het best te bereiken op maandag en vrijdagochtend. Ah. Vragen via de e-mail worden over het algemeen de gehele week door beantwoord. Jo. Dank u wel. Ja, dan ga ik niet wachten. Uh, ander nummer. was trouwens eh, Jason Cars van Snow Patrol. Weet, weet. Welkom bij Helder en Gezond. Helaas zijn wij op dit moment niet in staat om te beantwoorden. Flik je dan maar op, hè? Oké, probeer het gewoon nog een keer. Hè? <laughs> kwakzalvers ter wereld. we gaan gewoon net zo door tot we een kwakzalver aan de lijn krijgen. goede mop. Dit is het antwoordapparaat van Elbert Slikker. Hoe? Oké, okay, alle, allerlaatste poging. Gewoon omdat het kan. <laughs> Je luistert toch wel, boeiend. goeiedag, ik spreek met eh, Giel van Bokhoven. Hoi. Ehm, ik eh, heb uw eh, telefoonnummer via Marktplaats gevonden. Ja. Ehm, ik zag dat u MMS aanbood. Ja, klopt. Ehm, zou u mij misschien kunnen vertellen wat het precies is? ik denk dat het misschien handig is. Ik, bel nu naar Spanje toe. Oh, echt waar? Ja, ik zit in de Costa Brava. Ach, nou. Dus, maar ik heb ook onderaan de site gezet, geloof ik, dat je ook even wel een link, uh, eh, in ieder geval, je kan zelf opzoeken eh, MMS2 en dan eh, daarachter Answers. Ja, ik had het een beetje um, gegoogeld en ik, ik, ik, ja. ik, vond het nogal ingewikkeld, dus ik hoopte dat u het misschien kon uitleggen. Ehm, ja, daar moet, daar moet ik even tijd voor nemen. Oké. Dus het wordt denk ik ook te duur voor je. Oh, oké. wanneer bent u weer terug? Eh, over twee weken. Over twee weken. Nou, weet je wat, dan probeer je misschien rond die tijd nog wel een keer. Doe maar. Ja? stuur even een mailtje, dan, eh, dan weet ik wie, eh, wie het geweest is. Ja. En dan neem ik wel contact met jou op. Is prima, dat komt goed. Goed zo. Oké, okay, dankjewel. Fijne vakantie. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. De tering. Goed, het kwam er dus op neer dat het een of andere drankje is met een soort chloor shit erin. En het schijnt dan genezen te zijn. Nee. ander keertje dus. Ik had toch zoveel eh, diseases waar ik mee zat. Maar goed, uh, het is niet anders. Geen Giel van Bok over deze week. Maar wel Ben Lee. En die zit ook met ziektes. Catch my disease. just the way I like it. My garden's a secret compartment, and that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent, and that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city, and that's the way I like it. So please. was backstage in Pomona, and that's the way I like it. She drank beer with Coca Cola, and that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me about the winds from Santa Ana, and that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks. And that's the way I like it So please Good Charlotte on the radio, and that's the way I like it. They play Sleepy Jackson on the radio, and that's the way I like it. Yeah, that's the way I like it. I hear Beyonce on the radio, and that's the way I like it. Cause that's the way I like it. They don't play me on the radio the way I like it. So. weet er nog eentje. Dat vind ik net op internet. Het zou fijn zijn als mensen het al een telefoonnummer op internet gooien, dat ze gewoon altijd opnemen. Op zich. Ben Lee in ieder geval, Catch My Disease. En het ziet er naar uit dat dit ook een uh, voicemailtje wordt. Joe, ik eh, geef het op mensen. Dit is Manfred Sons. En Roll Away Your Stone. we can see what we will find.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 walking, and the apes climbed down from the trees and grew tall, and they started talking, and the stars fell out of the sky, and the tears rolled into the ocean, and now I'm looking for a reason why you even said my salvation And most of my life isn't real Cause you're not really here Then the stars don't even matter Now we've fell to the top, of fear That it's all just a bunch acceptable to matter. Cause if you're not really Sparrow, Black and Gold. En we gaan al heel hard door naar, eh, naar 11 uur. Ik hoop dat het tweede uur wel iets eh, succesvoller is qua items en shit. Want mensen bellen die, eh, die je dingen proberen aan te smeren, lukt minder goed. Maar nou goed, maakt niet uit. Ik heb gelukkig wel lekkere muziek voor je. Zoals Das Pop en Skip You You gotta understand I'm a lyrical man But I'm not a fool, you know You gotta listen to me, girl, it's not that difficult Let me skip the rope I thought I'd give it a while with this industry Got you look hungry but a little jaded Before too long I started humming the song I could tell she really hated Now it's a well-known fact that I overreact When I'm on the road You gotta watch me, girl, it's not the end of the world Let me skip the rope you do it one time, baby, that's alright. Two times, that is cool. You do it three times, baby, just go back to school. You do it four times, baby, in the middle of the night. Five times in a row. You do it six times, baby, that's the way to go. She was cooking up a storm when I got home. It was Armageddon in the kitchen. It was out of my hands, it was a to the path, but the lady just wouldn't listen. More often than not, when the fire is hot, I'll strike it like a man. At the end of the day, I don't know what to say. Catch me if you can. You do it one time, baby, that's alright. Two times, that is cool. You do it three times, baby, just go back to school. You do it four times, baby, in the middle of the night times in a row. You do it six times, baby. That's the way to go. You do it one time, baby times that is cool You do it three times better just go back to school You do it four times better in the middle of the night Five times in a row You do it six times baby. that's the way to go You do it one time baby. that's alright cool. You do it three times, baby, just go back to school. You do it four times, baby, in the middle of the night, five times in a row. You do it six times, baby, that's the way to go. beside featuring Mini, Don't Be Shy. En wat doe ik als ik nog een ruim minuutje over heb? Keizerrijk. Moerdijk FM. Moerdijk FM. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Het tweede uur van Keizerrijk. En ik draaide de Ting Tings met Great DJ. En dat gaat natuurlijk over mij. Hè? Want eh, nou ja, je zag het uh, wel aan het eerste uur, of je hoorde het wel aan het eerste uur.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 Dus ik werd eh, overgeleverd aan eh, de cd's die ik hier toevallig vond. Komt goed, goed uit dat het nog leuke muziek is, dat scheelt. over leuke muziek gesproken, Er zijn de drums en Let's Go Surfen. Vorige week, voor, vorige uur draaide ik al de Beach Boys. We gaan gewoon lekker door in de duur met surfen. Omdat het kan. but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be buggin', giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky right? Yeah, I'm hung like planet Pluto Hard to see with a naked eye But if I crashed into Uranus I would stick it where the sun don't shine Cause I'm kind of like Han Solo Always stroking my own Wookie. I'm the root of all that's evil Yeah, but you can call me Cookie The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, the roof is on fire the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Yo, yo. This hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White. No, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven. But if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray, and Weldon, Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emmanuel Lewis Cross, he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no motherfucker. Nou ja, uh, waren de freestylers en push-up. En ondertussen loopt alles hier vast. Je wordt echt, je wordt echt heel moe. goed, maar mag ik eigenlijk niet zeggen. Ik, uh, eigenlijk moet ik net alsof er niks aan de hand is. En dan, ehm, dan hoor jij eh, helemaal geen verschil dat ik eigenlijk heel plaatjes van, vanaf CD moet draaien en zo. Dus nou, vind je mij niet professioneel? Ontzettend. Goed, ik ga even professional afkondigen. Dat waren de freestylers en push-up. En daarvoor ehm, de Blood Gang en Fire Waterburn van CD dus. merk je niks van hè? Precies wat ik zeg. Goed, eh, straks komt de Cumu eraan. En die, eh, die gaat het als goed is weer doen. Die staat al klaar. En eh, nou, die is weer lekker fout. dat komt straks. Eerst de Foo Fighters en een nieuwe single als Walk. wil iets van maken Wat doe jij eraan om jezelf niet kwijt te raken? En ik wil niet dramatisch doen Maar geen één probleem is toch ook We staan in David's schoen Dus breek een been, pak die steen of verbind je angsten Toon karakter en vergroot je kansen Gebrek aan zelfkennis is een hel Maar helaas onderschatten wij onszelf deze vorst, geen blaren op mijn hand Ik volg liever mijn hart dan mijn verstand Allemaal koningen, diep van binnen Ik groet al mijn koningen en koninginnen in the jungle Ik zeg dit, ik geloof dat iedereen per definitie perfect is Ik stel de vragen aan mezelf, trok conclusies Ik sta op en ontketen een revolutie Dus ik zal bergen moeten gaan verzetten Een erfenis van de vorige generatie rappers Nu spit ik alsof ik in dichte mis zit En mijn zich wordt pas verlicht als er wind is Mensen, zoek die balans, zoek die in en yang Kijk hoe je beginnen kan en niemand mag een vellen Laat geen één van van de instantie dit anders vertellen Niets ingewikkeld, zo simpel We leven een examen en slagen met vlag en wimpel Niets te ver, niets te moeilijk Ik maak mijn fouten, maar weten dat een teken van groei is En mensen zeggen me die, boem, boem, maar jee Toen wij koningen waren was het heel gewoon ik zeg je, niemand wil helpen van mijn droom Draai, boom, boom, maar yeah, yeah. En mensen zeggen me die, boom, boom, maar yeah, yeah. Die, boom, boom, maar yeah, yeah. Typhoon en de New Cool Collective. En terwijl de New Cool Collective nog een beetje nadrumt, zetten wij het lekkere orkest erin. Want het is tijd voor... Koorts Kumu. Koorts Kumu. Ik zal het eh, even uitleggen voor de ene persoon die, uh, die het nog nooit gehoord heeft. Wat ik heel sterk vind hoor, maar goed. je, zo hoor je dat dus te doen. Eh, elke aflevering moet je maken alsof het iemands eerste is. heb ik geleerd. Want de ik wou zeggen DJ-school, maar het is overduidelijk dat ik uh, zulks niet gevolgd heb. Goed, uh, eh, Koetskumu. Uh, eh, het is heel simpel. Op YouTube heb je heel veel mensen die denken dat ze talent hebben. En muziek kunnen maken en kunnen zingen vooral. En daarom een clipje op YouTube gooien. In de hoop dat ze ontdekt worden. nou, dan ga ik ze ontdekken. En dan ga ik ze draaien op de radio. En dan ga ik zeggen hoe kut het wel niet is. En dan hebben we een hele, hele scala aan, aan kutartiesten zijn al Meestal heet ze gewoon Rutger of um, zangerines, weet je al. deze keer heb ik een type die heet Lekker Dave. Ik heb geen idee of het, eh, of het 100% serieus is. Het zou me niks verbazen als het een beetje een soort ehm, Jos van Os is. Weet je wel, het carnavalshitje van uh, zachte P, harde Zo ziet hij er ook een beetje uit. En hij, uh, hij hangt op de, ergens op Spaanse Costa. Een beetje tof te doen en een beetje kut te zingen. En daar komt eigenlijk op neer deze week. Eh, zijn nummer heet ook Cola heeft geen zin. En eh, dan omringt hij zichzelf met eh, chicks in bikini. En gaat hij vast Dat, komt eigenlijk op neer. En nou, ik ga nu ook voor jou draaien. Op Moedijk FM bij Keizerrijk. Het is lekker Dave. En cola heeft geen zin. Goed intro. Koorts Kumu. Koorts Kumu. Engels, kom op. Lekker op vakantie is het mooiste wat er is. Helemaal naar de kloten, wat is daar nou weer mee mis? Elke avond stappen <laughs> met wat vrienden aan je zij. Zuipen tot je neervalt, ja, dat hoort er eenmaal bij. Ja, dat hoort er eenmaal bij. Je gaat erin. Hele hola, cola heeft geen zin. Hele hola, nog een bier erin. Hele hola, hey, Na het feest nou, goede tekst ook. je bent toe in je eentje of met z'n twee. Daar draait het toch altijd om elke keer een ander mee. Moet je je ochtends wakker met je kop nog in een roes. Maar dan kijk je naast je, je hebt een kater en een poes. Hola, biertje gaat erin. Hela hola, cola is te min. Hela hola, nog bier erin. Hela hola, hey, oké. Oh, ik vind het hier gezellig. Wat een mooie mensen hier zeg. Ik denk dat ik Helaas ben jij Bestel. Hé, wat zeg ik nou? Een biertje natuurlijk. Oh, wat een humor. Hela hola, biertje gaat erin. Hele hola, cola heeft geen zin. Nee, lekker Dave. Hela hola, nog een bier erin. Hela hola, hey, hupsakee. Eenmaal terug in Holland heb je spijt van je gefeest. Al die mooie meisjes, hoeveel zijn het er geweest? Nou, in jouw geval nul. smaak van biertjes krijg je niet meer uit je kop. Dus dan maar weer stappen, ja, vanavond wordt weer top. Koets. Kunu. Ja. Kort. Kun. Nog één keertje dan, lekker Dave. Fucking vol die je bent. Je zit op de achtergrond in de uit de maat te klappen. <laughs> Dat is knap ook. Goed, de cumu... Oh ja, de cumu van deze week. Lekker Dave en cola heeft geen zin. Zangles had misschien wel zin gehad. Goed is in de Queen of the Stone Age Go with the flow. Luxemburgerrijk. It's a er French kiss, Italian ice, Spanish moss in the moonlight. Just another American Saturday night. There's a big toga party tonight down at Delta Chi. They got Canadian bacon on their pizza pie. was an Amstel light. It's like we're all living in a big old cup. Just fire up the blender, mix it all up. It's a French kiss, Italian ice, margaritas in the moonlight. Just another American Saturday. But it never Paisley. Eh, en de soundtrack van uh, Nick en Simon, The American Dream. Oftewel American Saturday Night. En als we dat toch over televisieprogramma's hebben. The Voice of eh, Holland, maar dan in Amerika heet gewoon The Voice. We hebben ze meerdere um, juryleden, net als in Nederland ook. En dan heb je onder andere Blake Shelton, dat is een Amerikaanse country artiest. En CeeLo Green, CeeLo Green ken je. En ook Adam Levine van Maroon 5 en Christina Aguilera. En laat die nou samen een nummer gemaakt hebben. En ik vind hem eigenlijk best wel prettig. Het is een beetje eh, nieuwe soort eh, Maroon 5. Maar ik kan hem wel waarderen. Het is eh, Maroon 5 featuring Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Just for the stars if it feels right and aim for So get in the car back there. Oh. Uh. Kill the Director. En dat eh, brengt ons weer aan het einde van, uh, van Keizerrijk van deze week. Volgende week ben ik niet, heb ik een eh, bruiloft. nee, volgende week ben ik, heb ik geen bruiloft, heb ik een ander feestje. Maakt niet zoveel uit. het komt wel meer dat ik in ieder geval geen Keizerrijk maak. als je zin hebt, kun je hem gewoon de podcast luisteren, want ze staan allemaal online. En, uh, of je kan gewoon een beetje afkicken. Dat is ook, ook, ook wel eens leuk. Gewoon eens een keertje. Gewoon, eens wat doen. Ga eens iets, iets doen met je leven. Bijvoorbeeld. Goed. Uh, nou, ik uh, laat je achter met de jeugdvertegenwoordiger.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 Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk.